Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht de eerste 90 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Het gebeurde zo'n 7 uur nadat Hamas dat had gedaan met drie Israëlische gijzelaars. De rouw was onderdeel van de deal rondom het staakt het vuren dat gisteren is ingegaan. Onder luid gejoel en knallend vuurwerk van Palestijnen die buiten stonden te wachten... reden witte bussen vol met gevangenen door de poorten van de overgevangenis... net buiten Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Alle vrijgelaten gevangenen zijn vrouwen en minderjarigen. er zijn weer honderden vrachtwagens met humanitaire hulp aangekomen in de Gazastrook, dat meldt de VN. De helft van de 630 vrachtwagens gaan naar het noorden van Gaza. Discriminatie en racisme bij overheidsinstanties zoals de douane en de Belastingdienst is wijdverspreid en structureel. Dat concludeert de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De commissie roept de overheid op om hier meer tegen te doen. Nu gebeurt dat nog te vrijblijvend, vindt de commissie. Naast dat racisme en discriminatie voor de slachtoffers zelf traumatiserend kan zijn... kost het de overheid ook veel geld. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is een groot Make America Great Again feest gehouden... om de aanstaande inauguratie van Donald Trump te vieren. Bij de Victory Rally in de Capital One Arena waren optredens van meerdere artiesten... Trump beloofde dat hij tijdens de eerste uren van zijn termijn verschillende maatregelen zal doorvoeren. Onder meer rond migratie. Trump zei heel snel te zullen beginnen met de grootste deportatieoperatie ooit. En er kunnen vandaag weer lessen worden gegeven op de Technische Universiteit Eindhoven. Die werd een week geleden getroffen door een cyberaanval. Het systeem is het hele weekend getest en bijna alles werkt weer, zegt de TU.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 the world to mourn in the distance hear the laughter of the laughter has passed without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles.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 In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is een groot Make America Great Again feest gehouden... om de aanstaande inauguratie van Donald Trump te vieren. In de toespraak beloofde Trump dat hij in de eerste uren na zijn aantreden verschillende maatregelen zal doorvoeren. En het is vandaag Blue Monday, de naam voor de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. En daarom start vandaag de campagne 30 dagen zonder klagen. Het is een idee dat is overgewaaid uit België. Het het wordt een grijze dag met soms motregen of motsneeuw...